De Amerikaanse president gaat proberen de vredesbesprekingen weer vlot te trekken. Voor het gesprek praat Obama met Netanyahu en Abbas afzonderlijk. Het belangrijkste twistpunt is de bouw van de Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. De lichamen van zes omgekomen Italiaanse militairen zijn teruggebracht naar Italië. Het vliegtuig werd in Rome opgewacht door familie en president Napolitano. De militairen kwamen donderdag bij een zelfmoordaanslag in Kabul om het leven. Niet eerder verloor Italië in één keer zoveel militairen in Afghanistan. De zes krijgen morgen een staatsbegrafenis. In het Goffertpark in Nijmegen heeft de politie gisteravond extra personeel ingezet na vechtpartijen tijdens een dancefestival. Ook de mobiele eenheid werd achter de hand gehouden. De vechtende bezoekers werden eerst door particuliere beveiligers uit elkaar gehaald. Maar toen de sfeer grimmiger werd belde de beveiliging de politie. Uiteindelijk werd één bezoeker opgepakt. Drie mensen raakten door de vechtpartijen in Nijmegen licht gewond. In 26 gemeenten wordt vandaag een autovrije dag gehouden. Dat zijn er iets meer dan in voorgaande jaren, zegt Milieudefensie. In de deelnemende gemeenten zijn straten in de binnenstad afgezet voor het verkeer. Op die plekken worden allerlei activiteiten gehouden, zoals skatewedstrijden. De autovrije dag valt dit jaar samen met het suikerfeest, het einde van de islamitische vaste maand Ramadan. Veel moslims willen erom na het ochtendgebed op bezoek bij familie. In deel van Amsterdam kunnen moslims daarvoor gebruik maken van gratis taxibusjes. Het Nederlands kampioenschap schaken is gewonnen door de 15-jarige grootmeester Anish Giri. In zijn negende en laatste partij had Giri genoeg aan remise. De jongen van 15 is werelds jongste grootmeester. Hij is geboren in Sint-Petersburg en woont sinds vorig jaar in Nederland. In Rusland was hij jeugdkampioen onder de 12 jaar. Het weer geregeld zon en vooral in het oosten een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Ook de komende week rustig weer met geregeld zon, nauwelijks regen en het blijft zacht.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 En dat houdt het volgende in. 13 cafés, daar is deze middag dus een hele eh, ja, uh, kroegentocht eigenlijk. Routebeschrijving, rondje dorp hebben we hier voor ons. En wij eh, ja, bij AB Radio en ZFM Zandvoort live vanuit Café 4. Dat is in de Haltestraat hier in Zandvoort. Ja, het is gezellig, want hier staat de Schulbak aan. En wij gaan het dus de hele middag volgen bij AB Radio en ZFM Zandvoort. Natuurlijk ook nog heel veel andere dingen zoals sport, nieuws en actualiteiten. Dat allemaal in zondag in Kennemerland. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. tot het einde. AB Radio en ZFM's antwoord op eh, de zondagmiddag tijdens het programma Zondag in Kennemerland. En ja, een eh, bijzondere zondag in Kennemerland, want we zitten niet in de studio. Nee, we zijn gezellig naar het dorp gegaan. Want daar eh, is het rondje eh, dorp, zoals dat heet. En dat is een, eh, een gezellige kroegentocht door het dorp van Zandvoort. 13 cafés doen we aan deze middag. En daar gaan we natuurlijk helemaal uitgebreid verslag van doen. Wij dus ook ja, de kroeg ingedoken. Niet om te drinken, maar gewoon om gezellig te werken tussen de drinkende mensen. Daar gaan we dus helemaal verslag van doen. Waar we ook verslag van gaan doen, dat is in ieder geval een aantal dingen uit de regio van de afgelopen week. Want Haarlem en Omsteken was in de week van de duurzaamheid goed te zien afgelopen donderdag. Stond verslaggever Marwin van Niekerk bij de koning Wilhelmina school in Overveen, waar de kinderen op voeten en fietsen naartoe gingen. En wethouder Tom Bruggeman van de gemeente Bloemendaal, die was er in de vroege uurtjes al bij. En Marvin die volgde hem op de nou, voet. jullie komen ook fiets de school. Dus krijg je een cadeautje van op voeten en fietsen. Alsjeblieft. Wisten jullie van tevoren dat jullie al een cadeautje zouden krijgen? Ehm, ehm, ja, want vorig jaar was dat ook zo. Vorig jaar ook al. En ben je daarom ook op de fiets vandaag gekomen? Ja. En waarom geeft de gemeente jullie zulke dingen dan? Omdat we op de fiets kwamen. <laughs> Ik sta hier met een van de ouders. Dit is de vader van. Tessa, Noah en Philip. En weet jij waarom jouw kinderen met een geel schijnend lampje rondlopen? Ja, ze hebben eh, hier heel lang op gewacht omdat ze vandaag allemaal eh, trots op de fiets mochten gaan om gezond en veilig eh, naar school te komen. Helemaal op de fiets doen ze dat vaker? zo vaak als we kunnen. En wij wonen in Haarlem-Zuid, dus het is toch 25 minuutjes fietsen, s ochtends. Maar dat vinden we ook een lekkere begin van de dag. Dat is wel een heel stuk fietsen. En wat is dan, probeer je vaak genoeg? Hoe vaak is dat dan? Dus eigenlijk zolang het niet regent, dan proberen we het echt te doen. Maar soms moeten we ook speelgoed meenemen en dan eh, gaat de auto toch eh, van pas komen. Echt een mooi weer, papa ben jij. Eh, vooral de papa. Mama die durft ook nog wel door de regen te gaan sta hier met de directrice van de Koningin Wilhelmina School voor het gebouw met een hele grote doos met lampjes. Kan je misschien wat meer vertellen over deze actie? Eh, het is vandaag een actie op voeten en fietsen naar school om te promoten dat kinderen met de fiets of lopend naar school toe komen. En ik moet zeggen dat eh, de kinderen van de Koningin Wilhelmina School eigenlijk vrijwel allemaal lopend, fietsend of zelfs op een weefbord naar school zijn gekomen. Dus ik denk dat we kunnen spreken van een geslaagde actie hier. Dat klopt inderdaad. Er zijn er een heleboel. Komen er normaal altijd zoveel op de fiets? Eh, naar wat ik begrepen heb, komt het overgrote deel van de kinderen hier met de fiets of lopend naartoe. Een enkeling komt wel met de auto, maar goed, die komen ook van iets verder weg. Eh, toch uit Haarlem. En dan eh, is het gewoon praktischer om toch een stukje met de auto te komen. Maar voor vandaag, als het goed is, zijn ook die met de fiets gekomen. Ja. En doet u normaal altijd veel aan duurzaamheid en gezondheid in de school en klassen? over het algemeen wordt daar elke dag of regelmatig aandacht aangeschonken in diverse projecten, thema's, eh, rots en water. Ja, ja dus. <laughs> Oh, jullie, waarom de De doos bijna leeg. Volgens mij is daar bijna Dat kan bijna niet anders. Het loopt storm, hè, Ton? Nou, nou hoop ik maar dat die doos eh, niet eerder leeg is dan alle kinderen er zijn natuurlijk. Er zijn zoveel kinderen die op de fiets komen. Hadden we eigenlijk niet op, op, op, op gerekend. We dachten, er komen wel een paar met de auto, houden wel een paar over. Maar dat is dus niet zo. Een geslaagde actie? Nou, dit is wel een super geslaagde actie, dat kun je wel zien. Het is geweldig als er zoveel kinderen met de fiets komen. Of lopend komen, of de step komen, of het weefbord. Geweldig. En Jorda een bijdrage van verslaggever Marwin van Niekerk. En wij gaan door in Café 4 naar de eigenaar van eh, Café Oomstee. Uh, goedemiddag. Um, goedemiddag. Een van de bedenkers eh, van de kroegentocht het rondje dorp Zandvoort. Nou, ik heb nog niet zoveel meegedacht. Dat die eer komt alleen maar Ron Brouwer die heeft daar alleen maar recht op. En eh, wij als cafés doen eh, ons uiterste best om hen te ondersteunen, want het is een superactie. En ik snap niet dat er nog cafés zijn in Zandvoort die niet meedoen. Nou, 13 cafés. Eh, ik dacht dat we ze allemaal gehad hadden. Nee, ik denk het niet. Ik mis Café Kopenburg. ik mis de Bierburg. Ik, nou, er zijn er nog wel wat te bedenken. Maar er zijn er ook heel veel die wel meedoen, want zo, ook, zo jouw café, Café Oomstee. wat gebeurt daar deze middag? Deze middag wordt daar geput. Kijk, eh, Café Oomstee is in mijn ogen toch een beetje een biljartcafé. Ik heb nu twee keer een golftoernooi georganiseerd. Dus in de strekking van mijn café probeer ik ook de opdracht te doen. Dus in deze middag bestaat uit putten. Ja, dat rondje dorp, dat is hartstikke leuk. Maar waar is het eigenlijk voor bedoeld? Om eh, iedereen kennis te laten maken met een ander café. Ja, want eh, veel mensen hebben natuurlijk een eigen vaste stamcafé. Ehm, ja, vind je het nou niet gek dat jouw gasten nu ergens anders door het dorp eh, zwerven? Nee, er is niets beters dan dat. En dat zouden we eens veel meer moeten beseffen. Als alle cafés open zijn en je hebt allemaal een patroon, dan kan iedereen overal naartoe. Iedereen kan dan overal naartoe. En dat, eh, dat, zo, zo zou het moeten. Wat is het nou belangrijk voor de horeca in Zandvoort? Wat is er belangrijk voor de horeca in Zandvoort? Nou, dat er zoals dit dingen georganiseerd worden. En dan heb je heeft, ieder café heeft wel wat. Want ook in café 4 waar we nu zijn, die eh, hebben een, eh, een golftoernooi. En dat heb ik er net achter de rug. En zo eh, wordt er overal wel wat georganiseerd. Ja, nu is de horeca in Zandvoort ja, vandaag lekker actief. Maar de rest van het jaar gaat het wel eigenlijk wel goed met die Zandvoortse horeca? Het gaat minder dan vorig jaar. Maar tot nog toe, als ik voor mezelf spreek, heb ik niks te klagen. Ik doe om de 14 dagen yes, dat wordt goed bezocht. En dat kan ook niet iedereen doen. En dat is dan, wat dat betreft, dan ook goed. Dan heb je een aparte aanloop. En op die dagen ontmoet je andere mensen. Dat, nou, daar eh, komen bijna niet je eigen, je eigen vaste gasten, zeg maar. Nee, dus we kunnen zeggen dat het eigenlijk de ik, aan Zandvoort enigszins voor de wind gaat. In mijn optiek wel. Ja, nou zeker vandaag, een rondje dorp. Leuk initiatief. Ehm, ja, tot hoe laat gaat het duren eigenlijk hier in Zandvoort? Nou, ik schat in dat, eh, dat iedere café de opdracht dat je daar toch wel even binnen bent. Dus ik heb zelf beloofd, ik heb mezelf beloofd dat ik om eh, tussen eh, half acht en acht uur weer terug ben in Oostende. Ja, dus eh, nog eventjes een, een rondje dorp zoals dat heet hè? Een rondje dorp duurt ongeveer zes uur. Nou, dat is een mooi initiatief en natuurlijk een hele leuke besteding voor de zondagmiddag. We gaan eventjes richting studio, want ook in het dorp uh, vandaag, Als het goed is. Nee, Lenne komt zo meteen, Ro. Ah, Lena, Lena is dus eh, nog, eh, nog onderweg. happy for the rest of my life. Will you take me away? Will you make me away? Do you love me? Will you love me forever? Do you need me? Will you never leave me? Will you make me so happy for the rest of my life? Will you take me away? Will you make me away? I gotta know right now. Before we go any further, do you love me? Will you love me forever? Let me sleep on it let me sleep on it. Let me sleep on it. I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it. I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it let me sleep on it. I'll give you an answer in the morning. What's it gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no? Let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. Well, let me sleep on it. I'll give it one ounce when I'm on it. I gotta know right now. Do you love me? Will you love me forever? Baby, let me sleep on it. Niet over half drie. Je luistert naar AB Radio en CFM Zandvoort. Terwijl er achter mij volgens mij een eh, behoorlijke score wordt gehaald met het Sjoelen. Want we zitten live in Café 4 tijdens het Rondje Dorp, het Rondje Dorp door Zandvoort. Wat inmiddels eh, nu anderhalf uur bezig is en volgens mij nog, eh, nog lang niet ten einde is. Want 13 kroegen langs in Zandvoort, ja, dat is toch wel een hele opgave. En kijken of iedereen de eindstreep haalt, dat gaan we aan het eind van de middag kijken. En wie ook de eindstreep moet halen, dat is Lena. En Lena die is ergens in het dorp van Zandvoort. Ja, hé Rosie, goedemiddag. Ja, Lena, waar ben jij? Ik ben op dit moment bij eh, Café Jenks. En dat is voor ons het, eh, het zesde café. Dus we zijn eh, op de helft. Dat gaat behoorlijk snel. Ja, hè? Maar we drinken ook aardig door, hoor, moet ik zeggen. <laughs> ja, wat wordt er zo al gedronken tijdens dat rondje dorp? Wat zeg je? Wat wordt er zo al gedronken tijdens dat rondje dorp? Nou, de dames die houden het bij rosé, bier en cola light. En de heren gewoon bij, bij bier en rosé. Ja, ik weet nog van een aantal jaren terug dat het verstandig is om eh, ja, hetzelfde te blijven drinken. Ja, nee, want je moet blijven drinken, dat sowieso. Want ja, je bent toch bezig, hè, dus eh, drinken is goed voor je. Maar je krijgt ook overal eh, een, een, hapje en een snackje en zo. Dus ja, dat komt echt helemaal goed. Dus de interne mens wordt goed verzorgd. ja, jullie zijn vanuit vier vertrokken. vervolgens naar de Klikspaan. wat was daar te doen? Even kijken. Ja, we zijn eh, vanuit Vier, daar zijn we wezen Joelen, zijn we naar de Klikspa gegaan. En bij de Klikspa moesten we op een rodeo-stier rijden. Nou, ik heb het zelf 49 seconden volgehouden. En ik heb het gevoel alsof ik er nog steeds op zit. <laughs> Want het is echt, eh, ja, dat doet best wel pijn hoor. Je met één hand en dan toch zo lang mogelijk op blijven hangen. Maar goed, en eh, daarna zijn we naar de Harlekijn gegaan. En bij de Harlekijn moet je tien rondjes ehm, ja, om je eigen as eh, draaien. En dan nog een stukje lopen. Nou, dat uh, eh, hield niemand vol. Want tien rondjes lijkt klein, dat lijkt weinig. Maar het is echt ontzettend veel. Dus en als je dan al wat in je mik hebt, dan, ja, dan komt het hard aan hoor. Ja, ik kan me goed voorstellen. En, ja, en wat ook heel erg leuk was, is bij Café Buis, dat was het volgende café, daar hadden we de kop van Jut. Dus dan moet je met een grote hamer moet je op een bel slaan. En dan gaat dat eh, balletje zo hoog mogelijk tegen de bel aan. En als je hem hebt geraakt, dan gaat het wel af. Nou, alle dames uh, hebben het eh, niet gered. <laughs> maar met behulp van, van de eigenaar is het toch gelukt. En hebben we uiteindelijk toch 10 punten weten te scoren. En als laatste zijn we bij het zonnetje geweest. Dan moesten we zonnetjes stellen. Dat is in de Kerkstraat. En nu zijn we bij de Jenksalon. En het grappige is, daar staat ook weer een stuur. Dus ik moet weer aan de bak. Jeetje. <laughs> nou, vervelend, eh, Lena. Maar zometeen nog eh, richting het eh, Wapen van Zandvoort, Café Alex, Joy. ja, en dan uh, langzamerhand weer terug waar je begonnen bent, hè? Ja, dat klopt. we gaan naar de Jeens, naar het Wapen van Zandvoort, dan naar Alex. Dat zit allemaal op het Gasthuisplein. En dan gaan we naar de Stationsstraat, naar Joy. En dan via de Zeestraat weer de Halterstraat in. Dus Joy, Oomsteen, Landstraal, Lauren Hardy en William. En, een leuke middag. Heb je enig idee hoeveel mensen er nou meedoen? Ja, ze zeggen 160 man. 160 man. En die zijn ook wel goed te herkennen. Want heb je ook zo'n groen shirtje aan? Ja, want iedereen heeft een groen t-shirt aan. Dus dat ziet er echt heel erg leuk uit. En iedereen kijkt van, wat, wat hebben zij nou? Wat doen zij nou? Eh, eerst denken ze nog, nou, misschien een vrij gezellige dag of zo. Maar zijn, dan is het wel een heel groot feest, hoor. <laughs> Ja, er 160 mensen op je vrijgezellenfeest komen heb je heel veel vrienden. Maar dat is gewoon het rondje dorp Zandvoort in ieder geval. Ja, het is echt eh, heel gezellig en het lijkt net als... Ja, iedereen kent elkaar. Dus, eh, en met een drankje erbij, eh, dan kent iedereen elkaar natuurlijk. Ja, nou heel gezellig. wij gaan jou volgen deze middag. Eens kijken wat we zo meteen allemaal gaan beleven in de andere cafés die hier nog langs gaat. We gaan het volgen, Lena. Dankjewel. Is goed, tot straks. Oké, tot straks. It threw my way filled my soul with pain. My anger into space almost found its way again. Questions to embrace, feelings that you face in this holy land, a desert made of quicksand, streets that lead you there places of your fear. Some force pulls you in the shadow world. and spine. I feel nice, like sugar and spine. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong hold you in my arms. My love won't do you no harm, and I feel nice, That sugar and spice. I feel nice, That sugar and spice. that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice like sugar and spice. I feel nice like sugar and spice. So nice, so nice that I got you. that I would not. I feel good. I knew that I would. So good, so good, but I got here. is dus, uh, eh, toch wat, wat, eventjes, eh, lekker wat oudere muziek op eh, de zondagmiddag. Het is zondag in Kennemerland op AB Radio en CFM Zandvoort. We zijn bezig met het rondje dorp. En ja, mocht je nou gezellig mee willen doen, dan kan ik je aanbevelen om naar Café 4 te komen. Dat is in de Haltestraat, één van de 13 cafés waar het, eh, waar het eh, allemaal plaatsvindt. En daar maken wij natuurlijk live radio. Goed, ehm, vorig weekend was het ook leuk. Was het eh, gezellig in Haarlem Centrum. Daar hadden wij ehm, ja, de vaardagen, de open monumentendagen en ook de stad als podium. En daar trad een beentje op en dat heet Caterpillar. En daar wilden we natuurlijk wel wat meer over weten. Vier Friese broers die de band Caterpillar vormen. Vier vrolijke, enthousiaste Friese die een knipoog geven naar het leven. Ze spelen tijdens de stad als podium in de Haarlemse Harmonie als afsluiten van het drukke weekend. Ik ging erheen en liet me verbazen door de pure muzikale theaterstuk. Luister mee naar het nummer Sietsken. Caterpillars op het podium. En ik vraag me af, jullie heten de Caterpillars, maar wat betekent de bandnaam nou eigenlijk? Wat het betekent? Nou, eh, eigenlijk heeft het geen betekenis als zodanig. Die hebben wij een naam gegeven en dat, dat was de Caterpillar, gebaseerd op rups, hè, in, het, in het Engels Caterpillar. En dat vonden we leuk klinken, want het, beestje moest letterlijk een naam hebben. En we hadden allemaal gekke namen al bedacht en die waren allemaal te ingewikkeld. En dan op een gegeven moment zeiden we, waarom noemen we onszelf niet gewoon Caterpillar? Zo'n hebben we zelf bedacht. Dus dan nou, dus intypen op Google of er al zoiets bestond. Maar nou, het bestond nog niet met een K en dubbel T en dubbel L en dubbel A. Dus up, wij, Caterpillar en zo heten we dan. En eh, ja, eh, het is eerst een beetje ingewikkeld. Maar als mensen het één keer hebben gehoord, meestal onthouden ze het dan wel ongeveer. Ja, en jullie zeggen mensen onthouden het. Is dat alleen mensen uit Friesland of heel Nederland? Of gaan jullie nog internationaal? Eh, het, het, woord betekent niks, dus het is eigenlijk alle talen van de wereld. En eh, nou, we zijn niet alleen voor Friesland. We spelen dus hier nu ook in Haarlem. 20 eh, september spelen we in Amsterdam in Theater de Engelenbak. Dus eh, we zijn zeker niet alleen voor Friesland. ons repertoire is op dit moment ook half Nederlands, half Fries. Dus iedereen kan het volgen. En het theatrale ding wat we eromheen doen, dat is ook in het Nederlands. Dus dat kunnen mensen best wel goed volgen. En internationaal, ja, dat zou natuurlijk heel erg leuk zijn, maar eh, wij vinden eerst Amsterdam vinden we ook al heel mooi. En eh, als we het voor elkaar krijgen om eh, landelijk in nou, dit soort kleine zalen zoals hier nu in de Philharmonie te spelen, dan, dan zijn we eerst al een heel eind op weg. En dan zien we dan wel of we misschien de VS nog kunnen veroveren. Ja, ja. <laughs> Dankjewel voor dit interview. Ik vond de vier mannen inderdaad heel erg mysterieus en ook spannend op het podium. Dankjewel. Ja, gedaan. Natuurlijk nog heel goed reclame maken en zo. van 20 september, zondag, denk erom. Autovrije zondag in Amsterdam. Dat is ook nog even een goede. In half de Engelenbak. Ja, om half drie. Dit was Marjan van die Kerk voor AB Radio. En natuurlijk ook uh, eh, ZFM Zandvoort. Eh, ja, die caterpillars die komen natuurlijk uit Friesland. Ja, autoloze zondag. Helaas eh, konden ze de stad niet bereiken. Dus dat interview, dat, is dat optreden moet ik zeggen, dat is verschoven naar een ander tijdstip. En ja, ze hebben een internetsite caterpillar.com volgens mij. Daar staat op wanneer ze spelen in de grote stad, de Friese jongens. Dus niet vandaag, maar gewoon een ander keertje. and the people they were dancing to the music vibe and the boys just the girls with the girls in their hair while the shouting men who just sit way over there and the songs they get louder each one better than before and you're singing the songs thinking this is life and you wake up in the morning and your head is towards the stars where you gonna go where you gonna go or where you gonna sleep tonight and you're singing the songs thinking this is life in the morning and your head is towards the stars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 En eh, vanmiddag uh, rondje dorp hier in Zandvoort. 13 cafés die meedoen, een gezellige kroegentocht. En eh, daar kan je nog steeds aan meedoen. En wij doen natuurlijk ook de hele middag verslag van. Zometeen om kwart over drie gaan we natuurlijk nog eventjes bellen met Lena. Die is ergens hier in het dorp van Zandvoort. En gaan we kijken waar ze zich op dat moment bevindt. En of ze nog inderdaad kan praten. Dat is ook eventjes eh, de vraag. Want eh, ja, die biertjes die smaken hier goed in het Zandvoortse. Ehm, waar we ook vanavond naartoe kunnen. Dat is een Schotse avond. Dat is in het Wapen van Zandvoort. En dat begint om zes uur s avonds. Daar is het boomstamwerpen, een Schotse whiskyproeverij en een Schots menu. Dus ja, mocht je na de kroegtocht toch nog eventjes wat anders willen doen, bijvoorbeeld een Schotse avond, dan kan je dus vanaf 6 uur terecht in ehm, ja, eh, het Wapen van Zandvoort. Wij gaan naar het nieuws van 3 uur op AB Radio en CFM Zandvoort en daarna nog 2 uur lang zondag in Kennemerland. for dancing or romancing. But I give in to the rhythm and my feet follow the beat and I